Ongeveer 350 andere varkens hebben het gered, maar een dierenarts onderzoekt nog of ze toch nog moeten worden afgemaakt. Tientallen Israëlische acteurs en toneelschrijvers boycotten voorstellingen in Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanhoever. Zo hebben ze aangekondigd dat ze in november niet zullen verschijnen bij de opening van een theater in de kibbutz Ariel. Ze protesteren daarmee tegen het nederzettingenbeleid van de regering Netanyahu. De premier vindt dat de boycott op een slecht moment komt en doelt ermee op het vredesoverleg met de Palestijnen dat donderdag in Washington wordt hervat. Het is dan bijna twee jaar geleden dat beide partijen met elkaar om de tafel hebben gezeten. Op tal van plaatsen zijn festiviteiten helemaal of deels afgelast vanwege naderend slecht weer. Er worden flinke buien met onweer en windstoten verwacht. Daarom gaat de vlootschouw in Vlissingen om vier uur niet door. Volgens de organisatie is niet verantwoord om met windkracht 7 met 30 schepen bij elkaar te varen. Verder is bijvoorbeeld de middeleeuwse optocht in Nijmegen verplaatst van buiten naar binnen in een kerk. De kans is groot dat de dure middeleeuwse kleding door het slechte weer wordt beschadigd. In Westerbork is een muziekfestival afgelast. In het Twentse Lossen worden vanmiddag geen nieuwe overstromingen verwacht door overtollig regenwater in de Dinkel. Gisteren stonden kelders en straten blank doordat het riviertje buiten zijn oevers was getreden. Ajax heeft zijn uitwedstrijd tegen de Graafschap met groot gemak gewonnen. Het werd in Doetinchem 5-0. De Amsterdammers stonden met de rust al met 2-0 voor.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 En zeker al ben je dan toch nog niet zo eh, ja, bezig in het, in het land. Maar als je al als uuropener mag beginnen, of als in ieder geval als eerste plaatje een, een uur mag beginnen, dan mag dat toch een groot compliment heten. De grote drijvende kracht was natuurlijk Daan van Putten van dit, van dit edele vijftal. Wat in deze samenstelling niet meer bestaat, maar Daan van Putten heeft wel gezegd dat hij met Gangster door zou gaan. Uh, no Disguise was dat, eh, van een EP die ze ehm, min of meer hadden uitgebracht rondom het eindexamenproject van deze Daan van Putten. Want ja, hij was min of meer de aanstichter van het hele verhaal. En ze hebben ook nog in de finale gestaan van de Rob Akda Award van 2009-2010. Helaas hebben ze daar... Eh, niet veel potten kunnen breken. Ethereal was de winnaar van dat evenementje. Helaas is dat nou net voor, voor dit programma een brug te ver. Dat zou, eh, dat zou alleen maar kunnen op de donderdagavond. Dus eh, dat zullen we dan maar niet doen. Ehm, toegekomen aan even weer wat eh, muziek van wat, ja, wat rustiger amplooi. Die dame die je erover overigens hoorde, Frauke van S. dat was de, liedzangeres, de toenmalige liedzangeres van Gangster. Die is nu actief met een project. Dat heet Hotel Wazinski. En dat Hotel Wazinski heeft al een aantal dingen al op hun naam staan. Dit is er één van. Ik zou zeggen, luister zelf maar eventjes. occasion and walking back to our nice location. And all we have to do is to drive without any dreadful feelings because we're checking out. And again, she says, don't go. Oh, so I'm walking back very slowly. We have so little time is the thing we said. She constantly reminded me it was a threat. And again, says, don't go. Oh, so I'm walking back very slowly. was not to realize that I is what she wanted to try. Didn't get me up or down, but you got me upside down. Didn't get me up or down, but you got me upside down. spread. It got a little closer to a girl I met. She really got me upside down. Thinking back to what we said or what we had, oh, oh. So I asked her, What after this? She said, No, cause all I've tried was not to realize that this was she wanted to try. Didn't get me up or down but you got me upside down. Oh, didn't get me up or down, but you got me upside down. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, upside, down, down, down, down, down, down, down, down, down down, down, down, down, down, down, down, up. Cause all i tried was not to realize that this was you wanted to try. Didn't get me up or down, but you got me upside down. En ook deze sympathieke kereltjes, die hebben we hier in de studio gehad. En dit was ook inderdaad hier opgenomen eh, tijdens hun bezoek in Zandvoort bij ZFM. Display en Upside Down, jongens, eh, komen nog wel een eindje, denk ik. Eh, stemgeluid was van Wander van der Ven. En hij komt uit Overveen. Inderdaad, het naburige dorp hier eh, naast Zandvoort. <laughs> Daar zitten ze gewoon. Eh, met nog een paar mensen uit Haarlem. Dus het is een band uit eh, de, de buurt. En die zou zomaar hier gedraaid kunnen worden. Daarvoor Hotel Wazinski met de Dice, de dobbelsteentjes. En een andere project, nou ja project, het is eigenlijk iets wat uh, Frauke van Nes echt wil. Samen met Alex Heemskerk vormt zij Hotel Wazinski. Het is nog niet, eh, denk ik nog, wat het zijn zou moeten. Maar uh, men is hard op weg uh, om dat te doen. DICE is daar al iets van. een tijdje terug kreeg ik een mailtje binnen van Arianna Abberstee. Die zat vroeger in de band One More Band. En ja, die band die bestaat niet meer. is opgegaan, tenminste zij, samen met Vincent Hartog in Ride as Rain... Ze zijn eh, daar nog mee bezig om het eh, materiaal nog even bij te werken. Eh, ik ga nog even terug in die tijd dat het nog One More Band heette. I'm Paint the Sky Red. Las Palabras d'Amor van Queen eh, van een album Hot Space stonden nou niet zoveel bekende nummers op. Tenminste eh, in eh, de zin van dat ze later nog terug te vinden waren op gewone Greatest Hits albums. Want Body Language is niet terug te vinden. Maar ook deze Las Palabras d'Amor niet. raar, maar waar. Maar een hele grote hit van dit album was bijvoorbeeld weer Under Pressure van David Bowie en Queen zelf. Dus dat eh, kan ik er dan ook nog wel eh, bij zeggen. Het is uh, zes minuten voor half vier. Ik heb nog een, een aardige uitsmijter. Dat is van de winnaars van de Dance Producer van de Grote Prijs van Nederland van vorig jaar. Die duurt maar liefst 10 minuten. Dus daar hebben we nog wel even tijd voor. dan, voordat we dat gaan doen, hebben we dan nog gewoon ook muziek die ik al zei wat minder bekend is. Maar wel heel aardig om even voor de radio te brengen. En dat doen we bijvoorbeeld met dit. A deep is altijd wel eens een eh, gemis hoor, eerlijk gezegd. Als je eh, eh, een, duet hebt met Eric Clapton en Tina Turner, dan krijg je dit dus. Tearing Us Apart uit 86. gemaakt en geproduceerd door Phil Collins destijds. Het is wel heel duidelijk te horen over dat hij daar zijn hand in heeft gehad. Phil Collins trouwens weer nieuw, opnieuw actief die heeft zich laten een beetje inspireren door Motown songs. En eh, Heatwave is bijvoorbeeld een van de dingen die hij op dit moment heeft eh, uitgebracht. Daarvoor horen we Houses met Suicide. Eh, dat als ik naar buiten kijk dan denk ik wel eens van nou het zal het me niet doen. Maar het is wel weer om te zeggen van het is een, iets om deprimerend van te worden. Maar er is hoop. Er is goed weer opkomst. Tenminste als ik het zo mag geloven. Eh, maandag valt er nog wel wat eh, losse buien. Dan wordt het in de avond droog. Dinsdag valt er nog een spatje regen. Woensdag mogelijk ook nog. Maar dan zou het eh, donderdag en vrijdag toch echt droog moeten gaan worden. Tenminste, dat als, als ik het de, weer, de weerologen mag, mag geloven. Ik, ik, durf, ik durf er haast eigenlijk al niet, niet eens meer aan te geloven. Ja, nou dan wordt het alweer gezegd. Hè. In de langere termijn alweer 50% kans overgang naar wisselvallig weer. We hebben het al lang al gehad met die bende. Kan het nou niet eindelijk eens een keer een beetje, een beetje beter weer worden? Want het wordt zo langzamerhand een beetje een eentonig verhaal. Eh, goed, dan maar weer gewoon fijne muziek eh, die in een hele befaamde televisieserie ooit werd gebruikt. Miami Vice. En de man die dat uitvoerde is natuurlijk ook niet de eerste de beste. Hij heeft eh, deel uitgemaakt of maakt zelfs nog deel uit, want die band bestaat nog. Die is in de jaren 60 opgericht door Roger Daltrey en deze man, Pete Townsend. En een nummer wat in midden van de jaren 80 heeft Pete Townsend dit uitgebracht. Face the Face. when things were so uncomplicated. I wish I could go back there again. And everything could be the same. I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon. But I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so soon. And the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know. Fly een van de laatste dingen die eh, de Electric Light Orchestra als eh, wapenfeit eh, inbracht was dit Ticket to the Moon. Deed een beetje sterk denken aan het eerdere nummer wat ze in 77 hadden uitgebracht, Mr. Blue Sky. Dat is, daar hebben ze dan denk ik toch een beetje van afgeleid, dit nummer Ticket to the Moon. Eh, aan de rand van de jaren 80 hadden ze dat eh, uitgebracht. Kwart voor vier inmiddels eh, geworden bij ZFM Zandvoort. Nou, nog twee platen te gaan. Want ik zei al, we gaan met de winnaar van de Grote Prijs van Nederland... Dance Producers afsluiten. En dat is een nummer van ongeveer 10 minuten. Dus zet je maar schrap in ieder geval. tot aan dat moment hebben we nog een, ook nog een echte wetse, oude wetse klassieker van de jaren 80 klaarstaan. Bono samen met Clannet En het nummer, dat beltschone nummer wat ze toen hadden gemaakt in Lifetime. Lifetime. Dus zoals eh, gezegd eh, van Bono en Clannet. En ik eh, zit even driftig te rekenen. Maar het gaat wel goed komen. Nog een minuut heb ik daarvoor om die laatste in te starten. hij schreef, omschreef zichzelf dat als volgt. De grote prijs is een schop onder mijn reet, zo omschreef hij dat. En de Utrechtse producer is al, of DJ-producer, is alweer een jaar bezig met zijn debuutalbum. En of hij daar nu inmiddels al mee klaar is, dat weet ik niet. Want dit pleur ik er nu vanaf eh, van 3 eh, voor 12. Want daar heb ik het eh, even van. Maar goed, hij heeft dus ooit meegedaan in de Melkweg, als ik het wel had. Daar heeft hij... Nee, Paradiso. Dat dacht ik tenminste. Daar heeft hij in ieder geval zijn vuurdoop gehouden voor de grote prijs van Nederland. En toen mocht hij een mix van 20 minuten maken. Nou, dat heeft hij dus wel gedaan. Getuige ook dit nummer wat ik nu klaar heb staan. En dat is dat nummer dat heet Feeling, heet dat. En dat ga je dus nu tot aan het nieuws van 4 uur. En dan is ook gelijk dit eh, programma ten einde. Wat mij betreft graag tot de andere keer. Hier is Pitol en Feeling.